Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oekraïne wordt nog altijd gevochten... ondanks alle berichten over een mogelijk staakt het vuren... dat vandaag in zou moeten gaan. Europese leiders en president Zelensky eisten zo'n bestand... voordat er over vrede kan worden onderhandeld met Rusland. Moskou heeft er geen toezeggingen over gedaan... maar de droneaanvallen op Kiev lijken vandaag wel afgenomen. In andere plaatsen waren vannacht nog wel Russische droneaanvallen. President Poetin zegt donderdag direct over vrede te willen onderhandelen met Zelensky in Turkije. Of dat echt gaat gebeuren is onduidelijk. De vrijgelaten Amerikaans-Israëlische gijzelaar Eden Alexander is terug in Israël. Hij werd vanmiddag vrijgelaten door Hamas. Volgens het leger wordt hij snel herenigd met zijn familie. De Israëlische premier Netanyahu schrijft de vrijlating toe aan Israëlische militaire druk... en politieke druk van de Amerikaanse president Trump. In Oude Pekela in Groningen woedt een brand bij een bedrijf dat producten maakt van vezelhennep. De vlammen slaan meters hoog uit het pand en er komt veel rook vrij. Het vuur brak rond 9 uur uit en verspreidde zich snel. In Londen lag een groot deel van het metroverkeer uren plat door een stroomstoring. Meerdere van de drukste lijnen werden stilgelegd. Ook kampten veel andere lijnen met storingen en vertragingen. Sommige metrostations werden volledig gesloten. De stroomstoring in Londen werd veroorzaakt door brand in een elektriciteitscentrale van het metrobedrijf. In Eindhoven zijn bij een controle van lesauto's vier leerlingen en één instructeur betrapt op het rijden onder invloed. In totaal werden er 48 lesauto's gecontroleerd. Waarvan ze onder invloed waren is niet bekendgemaakt. Er is bloed afgenomen voor verder onderzoek.